Goedemiddag, ik ben Bim Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In de VS wordt weer gestemd over het afzetten van Trump. Het Huis van Afgevaardigden gaat zo stemmen over de vraag of president Trump weg moet vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Als ze voorstemmen is de Senaat aan de beurt en daar is een tweederde meerderheid nodig om Trump naar huis te sturen. Tot nu toe hadden de Republikeinen van Trump daar nog geen trek in, maar de leider van de Republikeinen, Mitch McConnell, lijkt er nu toch voor open te staan. Je hoort correspondent Lucas Waagmeester. McConnell heeft de macht om andere Republikeinen senatoren met zich mee te trekken. Hij bepaalt ook de agenda in de Senaat. Dus ja, er beweegt op dit moment echt iets onder Republikeinen. Er schuift iets en het schuift absoluut niet in de richting van president Trump. Maar het beweegt van hem af. De Tweede Kamer is vanochtend weer bijgepraat door de coronadeskundigen. En ook nu ging het, net als gisteren bij de persconferentie, over de Britse variant. Verslaggever Marleen de Rooij in Den Haag. Het was dan ook echt een beetje een sombere sfeer vandaag. Al die zorgen over die Britse variant. Ja, want wat gebeurt er dan met het zorgstelsel in Nederland? Als je een verspreiding krijgt die zo snel gaat zoals in Engeland dan is er geen enkel zorgsysteem, ook in Duitsland niet, ook in Engeland niet en ook in Nederland niet, wat dat aan kan. Ja, juist daarom zijn ze er zo op gebrand om er alles aan te doen om die Britse variant hier in Nederland de kop in te drukken. En dat gaat super hard met het genderneutrale kaartspel van Indy. Gisteren kwam ze in het nieuws toen ze tegen het AD zei dat ze het niet oké vindt dat de heer in het kaartspel meer macht heeft dan de vrouw. Heer boven de vrouw, waarom is die eigenlijk meer waard? En ineens begon zo'n proces in mijn hoofd te lopen. En toen dacht ik, dat is ook zo'n oud kastensysteem van de 16e of 17e eeuw. Daarom heeft ze ook een alternatief bedacht met goud, zilver en brons in plaats van de heer, de vrouw en de boer. En zoveel mensen vonden dat een goed idee dat Indy het nog druk krijgt. Er zijn nu al 1500 mensen die haar genderneutrale kaartspel hebben besteld. Het weer. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er een bui vallen. Het wordt 6 of 7 graden. Morgen in Zeeland misschien wat natte sneeuw. En het wordt morgen kouder, maximaal 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A22 Beverwijk richting Velsen is dicht tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen.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 Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow? the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head?